In een verklaring zeggen minister van Middelkoop, staatssecretaris De Vries en commandant der strijdkrachten van UM dat de mariniers zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere wereld en daarvoor de hoogste prijs betaalden. De 29-jarige korporaal Jeroen Houweling en de 23-jarige marinier Mark Harders kwamen om het leven toen het rupsvoertuig waarin ze zaten op een bermbom reed. Een marinier van 21 raakte gewond. Zijn toestand is stabiel. Er zijn nu 23 Nederlanders omgekomen in de Afghaanse provincie Uruzgan. Inwoners van Haarlemmermeer en omgeving stellen zo'n duizend bedden beschikbaar voor reizigers die op Schiphol zijn gestrand. De gemeente opende de afgelopen avond een speciaal telefoonnummer dat mensen konden bellen om slaapplaatsen aan te bieden. Die zijn bedoeld voor ouderen, gezinnen met kinderen en mensen met een medische indicatie die op de luchthaven zijn gestrand. Afgelopen nacht brachten 1500 mensen de nacht door op Schiphol. Het Nederlandse luchtruim blijft tot zeker 8 uur komende ochtend gesloten. Premier Balkenende en prins Willem-Alexander gaan niet naar Polen voor de staatsbegrafenis van president Kaczynski. Door de aswolk boven Europa kunnen ze niet naar Krakau vliegen. De agenda's van Balkenende en de kroonprins laten niet toe dat ze per trein of auto naar Polen reizen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Veel wereldleiders laten verstek gaan vanwege de aswolk. Onder meer de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel zegden eerder vandaag af voor de begrafenis van Kaczynski. In de Poolse hoofdstad Warschau herdachten zo'n 100.000 mensen de afgelopen dag de 96 slachtoffers van de vliegramp, precies een week geleden.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 to run.